Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Donald Trump is als eerste oud-president veroordeeld in een strafzaak. Dat levert uiteenlopende reacties op, is te merken in de straten van New York. Trump is guilty! Guilty on all counts. On all counts. Woohoo! No one is above the law. Go to jail! Go to jail! It's a disgrace what happened here. I'm a native New Yorker. We support Trump. Because he, this is the man who is fighting for America. He tried to save America. Trump rommelde met gegevens om te verbergen dat hij 130.000 dollar zwijgeld betaalde aan pornoster Stormy Daniels. Republikeinen noemen de veroordeling een schande. Volgens Trump zelf is het een heksenjacht. President Biden roept via X op om bij de aankomende verkiezingen te gaan stemmen... om zo Trump uit het Witte Huis te houden. Er is een nieuwe jongere Bijbel. De vorige versie kwam uit 2006 en dat past niet meer in de huidige tijd, vindt de eindredacteur. Nou, een kleine twintig jaar geleden, nou ja, mobiele telefoons waren net uitgevonden zo'n beetje. Nou, ook wat dat betreft alleen al ziet de wereld er heel anders uit ja, andere onderwerpen die eh, aan de orde zijn. Meer onzekerheid ook vaak in het leven van jonge mensen. Jongeren konden zelf thema's kiezen die ze belangrijk vinden in de nieuwe editie. En dan eh, ja, gaat het over zaken als eh, seksualiteit, geloof en wetenschap bijvoorbeeld. geestelijke gezondheid wordt ook wel veel genoemd. hoe kun je geloven in een wereld waarin dat niet meer zo vanzelfsprekend is? Er komt niet alleen een papieren editie van de Jongerenbijbel, maar ook een app. En dit Songfestival trio maakt een comeback. Ja, de groep Treble. In 2006 deden ze mee aan het Songfestival. Dat was niet per se een groot succes. We lagen er na de halve finale al uit. Zelf hebben ze er ook gemengde gevoelens aan overgehouden... vertellen ze in de podcast Songfestival Troubadours. Er was een hoop stress en een hoop gedoe. Nou ja, hoe kan ik het zeggen? De, het was moeilijk om de focus te hebben gewoon op het optreden. Om lekker jezelf te kunnen zijn en je beste show neer te kunnen zetten eh, zoals jij bent. Volgens de zangeres was er gedoe over bijvoorbeeld de kleding en de techniek. Het Songfestivalnummer wil Treble daarom ook nooit meer spelen. Ook niet op de reunie. En het weer nog. Vanochtend veel grijs en kans op een buitje. Ook vanmiddag kan er wat regen vallen, maar het stelt niet veel voor.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 ja, natuurlijk neemt hij net een slokje koffie. is heel, morgens, goeie smorgens deze eh, smorgens. smorgens. Ik denk, hoe kom jij nou in één keer aan een bruine snor? Maar je nou een slok koffie. Ja, één slok koffie en mijn snor is bruin. Hè? Ja. Dat, zo gaat dat. Ik wil ineens aan denken. Maar ik heb ook een bruin leven, hoor. Wat heb jij? Een bruin leven. Oh, wat een Bruin leven? Dat zeggen ze. Een bruin leven. Als, het lekker gaat, hè, weet je wel, dat je zegt, nou, ik heb het naar mijn zin en zo. Dan heb je een bruin leven, ja. Willem. Ik heb wel eens een keertje, eh, maar dat is wel heel lang geleden... had ik een, een beetje meer eigenlijk een, gef, een had ik. wat dan? Waterpokken. Oh. Ja, dat zonder jingle, hè? Ja. <laughs> Ah, ja, vriend. Goed, hey, drie uur lang de boys en de girl. En de andere ja. girl is in Canada. Ja. En zal ik hem weer, eh, weer luisteren, denk ik. Ja. Ik leuk, leuk nieuws van... eh Ja. Dag Joke, <laughs> hey, hey, vanuit, je, vanaf je collega's uit... Ja, leuk, leuk nieuws van Jesse Klaver. voor Jesse Klaver. Wie? Jesse Klaver. Wie Jesse Klaver? Jesse, Klaver van GroenLinks. Ja. Ja, die wil, die wil ondanks het feit dat de aarde eigenlijk in een... Uh, ja, slechte staat verkeerd qua klimaat en zo, een oorlog en zo. Wil hij evengoed nog, eh, wil hij nog vier kinderen op de wereld zetten? Echt waar? Ja, ja, ja. Vooral als vierde kind eh, denkt hij veel gelukkig te beleven. Klavertje 4. Ik hoop het voor hem. ik, heb, ik heb geen groene vingers. Ik heb ze niet. Ik heb nee, heb je geen groene vingers? Nee, nee, nee. Ah, Jij begint altijd gelijk met die moeilijke, moeilijke nadenkertjes. Ik moet daarover hm. nadenken, terwijl ik al over hele nou, andere... je weet wel wat de klavertje 4 is? Kom op, joh. Klavertje 4, wat in de maatschappij? Nee, dat is, een, dat is, geluk. Dat is geluk. Guus, het Geluk, ja. Geluk, Je kent ook een rabbit foot. Daar zit Elvis Presley over. Good Luck Charm of een rabbit foot. Ja, Een rabbit foot is een, eh, is een geluks... Is een, eh, ja, eh, ook oh, een talisman is dat. Maar, ja, ja. Een rabbit foot is dan een konijnenpootje. Ja, maar dat geeft ook, ook, ook geluk. geluk. Ja. Heb jij nog nooit een konijnenpootje geproefd met de kerst? Ja, één keer. <laughs> Eén keer, maar uh, in de volgende keer wat ik wel in dat een konijn dood is, hoor. <laughs> ja, goed. Eh, ik ga maar beginnen, denk ik. Uh, ja. Drie uur lang de eh, Boys. wat kunnen we verwachten tussendoor? We hebben nog minpunten, pluspunten? Nou ja, we, gaan het natuurlijk hebben over, over de nieuwe minister-president ook heel even, kort. Ik heb er geen belang bij, maar als jij dat wil, dan... Ja, nee, dat wil ik wel even. Ja. daar, heb ik, daar, heb ik, een speciaal gedicht over gemaakt. Oh, dan, dan kijk, een gedicht is altijd leuk natuurlijk. Maar als je het over, over politiek gaat hebben... of over dat je weer een enquête gaat opzetten van wat vind jij ervan... Eh, ik heb besloten om daar niet meer aan mee te doen. Oh, nee, nee, dat is, eh, maar ik dacht dat jij eigenlijk ook benaderd was door uh, Caroline van der Plas. Ja, of Caroline van der Plas. Caroline. Om, om, om minister-president van Nederland te worden doen. Ja, dat klopt. Ik heb nee gezegd. Want? Salaris stond je niet aan. Ik, krijg geen, ik geen ja zeggen. <laughs> hartstikke mooi. Ray Connors zingers met Downtown. En het was een, eh, een vertolking van, eh, van eh, Petulia Clark. En, nee, Petula, Petula Clark. Nee, Petula staat in je bloempot. nee, het is niet Petulia, het is Petula Clark. Het is Petula Clarkie. Clarkie. Clarkie, ja, ja. Ik zie dat we ook, gelukkig weer een luisteraar hebben uit Loenen aan de Vecht. En daar ben ik ook altijd hartstikke blij mee als, als die er is. En de meisjes van het confectieatelier, zeg maar. Wij zijn de meisjes. Dat confectieatelier. <laughs> Ja, la la la. La la la. Ja, hè. Ah, jongen, jongen, jongen, jongen. Maar, eh, goed, wat wilde, eh, wat wilde je zeggen? Nou, ik, eh, ik heb een mooi gedicht gemaakt. Over? Maar, en, en, de pater komt, het even, die komt extra vroeg vandaag. Oh. En die komt het oh, even leuk, dagen. Leuk. Vind het leuk? Volgens mij is nu al... Goedemorgen. Ja, dat ja. zie ik wel. Ja. ja. ik, heb, eh, eh, ik vind het zo leuk dat ik uh, heb kennis mogen maken met onze nieuwe minister-president. Ah. Hebben jullie daar wat mee? Vindt je wat? Absoluut niet. Nee, nee. Oh, vertel Willem. Nou, zal ik zijn, nee. Nee. <laughs> Nou, maar niemand, niemand kent hem eigenlijk, Ik weet niet, ik ken die man... Ja, ik heb hem natuurlijk wel op tv gezien. En, maar er schijnt al een oud-gediende te zijn... En, hij is een beetje wel bekend. Eh, hij schijnt zelfs iets te hebben gedaan voor justitie. En, eh, AIVD ook zo. Nee, ik heb nog in die tijd, voordat hij in de politiek zat... had hij te maken met justitie. Je hebt drie weken in de bak oh. gezet. Ja, oh, nee. dat, eh, ja, Maar ik moest dus namens de broeders van de broedervereniging van het abdijklooster in Roermond... moest ik een gedichtje maken voor onze nieuwe minister-president. Nou, leuk. Daar komt hij, hoor. Hij kan bergen verzetten als hoge ambtenaar. dik Schoof heeft het inmiddels dik voor mekaar. Ik viel als pater bijna van mijn geloof. Ik weet niet hoeveel harde euro's dik schoof. Om onze minister-president te kunnen zijn... Algemene inlichting en veiligheid was zijn werkterrein. Dronk hij in de kroeg van Carolien van der Plas... heeft Pieter zich nog wat toeslagen voor hem in kas... Heeft onze Geert nog wat wilders voor hem in gedachten? Of schoof Dick met Dylan in bed voor een paar nachten? Nou ja, Dick schoof genoeg. Laat hem nu maar schuiven. Kabinet Rutte mogen we uit gaan wuiven. De Zwenne, premier schoof. Timmermans droomde van die baan. Maar luisteraars, daar heb ik geen actieve herinneringen aan. <laughs> Wat leuk. Hulde! Heel mooi hoor. Ja, vind, vind, mooi. spannend film. Eh, ik, ik, vind leuk. Krijg, ik kan niet door de beugel, hoor, want ik moet hem in de, in de kloosterorgel. Ja, ja, nee, ik vind, hem, okay. ik vind hem, ik Alleen, um, er, is eh, ja, één, toch één ding, die nieuwe minister, die heeft ook een vriendin. Oh. En ja, die, niet die getrouwd is, vriendin te hebben. Suzanne heet ze, Suzanne. Ja. Engelse. Oh. En die hoort dit dus ook. En ik weet niet wat ze ervan vindt. Het enige wat ik, eh, wat ik ervan kan zeggen eh, is het volgende. seeing Ja, dat was een van de vriendin van... Nou, eh, Suzanne is helemaal op, opge... opge op, eh, eh, nee, nee, helemaal op, ja, Die is opge opgewekt nou. Want die, die, ja, die heeft nou excuses aangeboden gekregen. Dus ja, daar leef je van op. Ja, dat is ook wel bizar. Heb jij wel eens excuses aangeboden gekregen, Willem? Nee, sorry. Nee? ja, nee, dat is heel ad Dat noemen ze ad dit. Heel ad ja. Heel, heel Wat doe ik? Nee, jij, dat je veel te veel remt in je auto. Oh, dat, dat, dat, mensen die er vlak achter die zitten er bijna bovenop dan. Ja, dat is... Ja. Dat zijn bumperklevers. Ja, Wim is een bumperklever. bumperklevers. Wim is een bumperklevers. levensgevaarlijk, jongen. Dus zit hij, met, zit hij met dat mobieltje in zijn hand, hè? Kleeft dan, kleeft, niet, hè? dan kleeft die bumper, dan, maar dat doet hij met 180 km per uur. 180? 180 op de, op de, op de dat mag niet eens. Op, nee, ja. maar hij doet het gewoon. Hij zegt gewoon, als je 130 mag rijden, mag je ook 180 ja, rijden. Het gebeurt wel. Geen verschil voor Willem, hè? 30 of 80. Ik heb geen idee. Hij denkt dat hij 30 is, maar hij is 80. <laughs> Ja. Nou, ehm, even voor alle luisteraars. Eh, namens die twee zultkoppen die tegenover mij zitten... dan kan ik alleen maar zeggen, sorry. I'm sitting in the railway station Got a ticket for my destination my suitcase and guitar in hand. And every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. Mm. And each town looks the same to me the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was. escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping, home, where my music Ja, we zitten natuurlijk alweer uh, verwonderd te kijken naar de foto's die onze kant op komen vanuit eh, Hamilton in, uh, in Canada, Canada. Eh, van, van is onze buitenlandse correspondent. Het is jammer dat ze het fiets is. Want ja, ging, ging ik beslist eens een keer even langs ja, eh, bij, bij Joke. Ik zou best eens bij Joke langs willen eigenlijk. Niet alleen langs, dat je, dat je ook even stopt dan. Hè? Dat je even... Nou ja, we, we kunnen natuurlijk een keer promotie daar, doen Daar een, eh, een, een, programma maken. Ja. Dat zou heel leuk zijn. Joke, bij deze een oproep. Heb jij een slaapplek voor 30 man? <laughs> we maken een documentaire. documentaire. documentaire. maar, maar Canada is een mooi land. Ja, ja, ik, ben er, ik ben er geweest. Maar Nederland Maar niet in Hamilton, maar wel in Vancouver en zo. En in, eh, ben jij in Vancouver geweest? Vancouver, ja. Mocht je er komen dan? Ik wel. Oh. is, het, echt waar, eh, Gerry? Ja, dat is echt waar. Geloof je me niet? Nee, nee, geloof je wel. Maar wat, hoe, kwam je in Canada dan? Ik ben toen eh, meegeweest met Peter. Die moest daar zijn voor zijn werk voor de KLM. En toen ben ik mee geweest. En Vancouver is een ontzettend leuk, eh, leuke plek. Daar gebeuren ook heel... Dus bij Calgary ook. Hè? Mhm. Veel eh, winterspelen werden daar ook gehouden. Ja. Daar heb je ook... Eh, al die eilanden heb je daar. En dan kun je dus met die vliegtuigen, kleine vliegtuigen, hop je zo naar al die eilandjes toe. Dat hebben we ook gedaan. Dat is ontzettend leuk watervliegtuigen. echt van die sportvliegtuigjes? Oh, watervliegtuigen. Oh, oké. ja. En maar hoeveel dus mensen gaan daarin dan? hoeveel mensen... Nou, een stuk of twaalf ongeveer. Oh, ja, maar die, die, werken vaak op die eilandjes. En die mhm. gaan gewoon, dan hoppen ze gewoon met zo'n watervliegtuigje. Gaan ze naar hun werk, weer terug en zo. Hop, hop, nou, hop, hop, weet je wel. Ja, hop hop. Ik dacht dat ze dat alleen in Australië deden met die <laughs> kangoeroes. ja, hop, Ja, Nee, maar het is echt een heel mooi land. En Montreal is ook een hele mooie stad. Ja. Heel oud ook. En, eh, ja, ik, eh, Maar ik vind het toch wel heel bijzonder dat wij, dat wij correspondent in Canada hebben zitten. En eigenlijk, eigenlijk hebben wij nooit een nummer gedraaid voor Joke eigenlijk. Hè? Ach. Dat zullen we dat nou eens doen? Doe de Joken, er komt joh. Ik ga... komt joh. Speciaal voor jou. Helemaal vanuit eh, het zanderige Zandvoort. Wat gaat ik moet eventjes even in plaats nemen. Komt u hoor! En hij die woont in Knokken, bruggen en Kortrijk. Weet u wel dat u woont in drie plaatsen tegelijk? De aarde raakt zo overvol, zag ik laatst vermeld. Zo zijn wij al met 5 miljard, mezelf niet meegeteld. En al was ik wel geteld, dan nog bleef het veel. Rijmt wel iets, behalve dan op waterfiets. Op waterfiets rijmt niets. De een rijmt I love you, bijvoorbeeld een Canadees. De ander zegt je t'aime, bijvoorbeeld een Canadees. Zoals hij is gekwebekt, zo zingt de Canadees. Ik liebe dich, dat is een Duitser die in Canada is geweest. Ja, ja, ja. ja. <laughs> nou ja, dat was uh, speciaal voor, voor, uh, voor Joke. Ik, ik vond eh, dat, dat pianospel van jou weer virtuoos, Willem. Hoe doe je dat? Oefen je elke dag op, op die vleugel? Ja, sorry. Nee, ja, nee. nee. Oh nee, nee geen sorry <laughs> natuurlijk. Nee. Ja, nou ja, hoe vaak, hoe vaak oefen ik? Hoe vaak, hoe vaak oefen ik om... dat ik kan zeggen, hoe vaak oefen ik? Maar best wel vaak eigenlijk. Ja, nee, ik vind gewoon... ja. Je moet het wel, wel bijhouden. Hè? Je moet het bijhouden. Maar ben jij je hele leven eigenlijk al pianist? Dat je zegt van nou, ik... Uh, ik, overtref die Wiebe Sariaki, of hoe heet die ook weer? Die uh, eh, Wiebel... Uh, wiebel Sariaki, nee, ja, Japanna. Wibi, Wibi, Wibi. Wibi, Wibi, Hou op, ja. ja. Uh, Overtref jij die? Of zeg je van nou... nou sowieso. Ik heeft hij nog bij jou op les gezeten? Ik ben al een, me, een, een, meter langer dan Wibi. Ja. Ah. Wibi is een heel klein mannetje. Het schijnt dat Wibi nog kleiner is dan zijn eigen duim. <laughs> Nee, dat is klein duimpje. Nee, die is nog kleiner. Die is nog kleiner. Ja, ja, ja, ja. En die zet ik met zijn vinger in de dijk toen, hè? Ja, ja, ja. nee, dat, was een eh, ander. Dat was een ander. Dat, was Hansje Hansje Brinker. Was Hansje Brinker, ja. Ja, nee, maar goed, wat was de vraag ook alweer? Nou, of jij dus eh, elke dag oefent op je vleugel. Want eh, wat ik net hoorde, de, de, intro van dat nummer. Nou, ja, was mooi, mooi. En dan, en dan met zang van Herman Vinkers. Ja, dat was wel een freewheeling. Even was het even, een Dat, Meestal doe ik dat ook op een eenwieler. Maar dit vandaag speciaal was het om een Free. freewheeler. Ja. Juffrouw die vraagt een kleine Jantje wat hij later wil worden. Jantje zegt vol overtuiging... kunstschilder, arts ja. of glazenwasser. Ah. Juffrouw vraagt maar eh, welke van de drie Jantje wil jij dan eigenlijk het allerliefste worden? Kunstschilder, arts of glazenwasser?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 What will we do there? We'll get high. What will we touch there? We'll touch the sky. It's right she is dead. I tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful.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 too beautiful so too beautiful, so too beautiful, so too beautiful, so too beautiful, so too beautiful. Hot, hot, hot, hot, hot. Ja, je maakt wat mee, hè? Het leven van een schilder gaat niet altijd over, over rozen. Nee, zeker, niet als de verf overheen gaat. Nee, ja. nee, nee. Nou ja, goed. Uh, Gerry, heb jij er wat van Nou ja, eh, eh, nou, niet van pluspunt, maar wel wat wel leuk is. wij hebben aanstaande zondag 2 juni... is er weer markt in Zandvoort. We hebben oh. tijd niet gehad. Eerst, eerst, e- eerst, zaterdag een buurtfeest. En dan, ja, en dan hebben we in, het een, dorp. Ja. De buurtfeest is ook een markt. Dus is ook een markt. Kofferbakmarkt. ja. Maar dit is dus weer, dat heet nu de Lentefair in Zandvoort. Lentefair. Zondag, ja. Dat is van 11 tot 6. Hartstikke leuk. We gaan er met de hele groep gaan we daarheen. Gaan we lekker kijken. En, eh, nou, hoe kun je nou lekker kijken? Nou, lekker kijken betekent dat je nou, gewoon lekker... Gerry kan behoorlijk lekker kijken. Nee, weet je, dat nee, je gewoon... Kijk, hartstikke lekker hoor. Ja, dat is een... Dat is er echt, vlak naast. dat is echt Nederlands. Gewoon lekker kijken, lekker weet je. Kijken. Lekker kijken, ja. ja. Gewoon okay. Eh, lekker kijken, niet kopen. Hè? Zo, hè? Kijk, kijk, nog eens even lekker naar me. Ja. ja. <laughs> dat kunnen de luisteraars niet zien, maar ze kijken lekker hoor. Ja, nee, maar ik vind het ook hartstikke leuk. Nogmaals, en dan, eh, mijn excuses, sorry. Ja. ja. Het, is net een, uh... het is eh, net een als ze naar me kijkt, joh. Die is ook zo lekker. Ja, die zijn heerlijk. Ja, maar, ja die zijn heerlijk. Ja. Nee, maar weet je, die markt is ook leuk. <laughs> Want dan hebben ze ehm, Meet and Creed Marshall. Dus dat is voor... Uh, ja, ik weet eigenlijk niet wat dat wat maar betekent. Maar de van, van wat is het eigenlijk? Dat is gewoon altijd. Het was een markt oh. vroeger. Maar dat is sinds corona... Ja, sinds corona is dat oh. verdwenen. Uh, eh, steltenlopers zijn er. En er is muzikaal entertainment. Dus er is allerlei muziek en weet ik wat anders. Hartstikke gezellig. En eh, kindersmink. Dus je kan je ook laten... Kinderen kunnen ook. En het wordt heel mooi weer. zondag. Juist. Dus het is hartstikke leuk. Dus zondag, aanstaande zondag... Kom allemaal naar Zandvoort gezellige markt. En waar is dit geconcentreerd? Het is in de Haltestraat, gedeeltelijk op de Grote Krocht en de Kleine Krocht. Dus het is echt in het, centrum, echt in het centrum. 200 kramen. Oké, 200 kramen? 200 kramen. Zo. Ik ben ooit... Leuk, hè? Ja. Ik heb per ongeluk uh, braderie terechtgekomen. was helemaal de bedoeling niet. Wat is oh. er gebeurd dan, Willem? Nou, ik, eh, ietsjes verder in een zalencomplex had ik een lopend buffet, Van we gingen de verkeerde kant op. <laughs> Ja, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Met, een hele buffet door de braderie. Geweldig. Oh, wat leuk. Ja, ja, ja, Ga jij nog wat leuks doen dit, eh, het weekend, eh, Willem? Dat wil je altijd weten, hè? Ja, nou kijk, dat wil eh, ik niet alleen, maar de luisteraars... die willen dat gewoon ook weten. Want die, die denken van, ja, die man die is... op de zaterdagochtend is hij helemaal met muziek bezig altijd. Zet, zet zich dat nou voor thuis in het weekend? Dat hij alleen maar muziek nee, Nee, dat Is zaterdag, zaterdag, zaterdag ga ik naar de Kleiklub. De, de Kleiclub, dat is... Uh, <laughs> ja. Wat is er met de kleiclub? Wat zie je nou te ga je leuke vaasjes eh, nee, kleien? Nee, schijven. Schijven maar. Ronde schijven kleien. Waarom? Voor zondag. Voor zondag? Ja. Dat is een oh, oh, zondag. Oh, die gaat, je verkopen op de oh, verf. Ga je op die, markt staan dan? Nee joh, natuurlijk niet. Voor kleinhuisgin. Oh, klein. Oh ja. say that I won't be home anymore. Cause something happened to me while I was driving home, and I'm not the same anymore. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. And that is when I saw her as I pulled in outside of the small motel, She was there, and so I walked up to her, asked where I could get something to eat, and she showed me where. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. only one day away from your arms. cafe. I asked her if she would stay. She said, okay. Oh, I was only 24 hours from now only one day away from your arms. The jukebox started to play, and night turned into day as we were dancing closely. All of a sudden, I lost control as I held her charms and I caressed her, kissed her. Told her I'd die before I would let her out of my arms. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. Only one day away from your arms. I hate to do this to you, but I love somebody new. What can I do when I can never? go home again. Ja, nou ja, het was Jim Pitney, hè? Was dat oh, Jim Pitney, ja. Uh, Honey, Honey, dan? Nee, nee, we wisten het even niet. Is die van Honey? gewoon vragen. Honey, I miss you, toch? Honey, ah, I miss you. Ja, ja. And I'm feeling blue. Nee, nee, sorry. Nee, nee, nee, het is die van Jim Pitney. van wie is dat dan? Mm, maar dat is uit de 50. Lee, nog wat. 50 jaar. Ja, ja, ja, ja, 50 jaar. Nou, volgens mij is wel een Gene Pitney hoor. Oké, okay, we, we, gaan. We ja, niet van zijn broer, niet van Hans, want Hans Pitney. Maar, uh, die is altijd wakker. Die is altijd wakker. Is altijd wakker. Gene, <laughs> pit Pitt ook niet hoor. Wij, eh, wij gaan, wij gaan er eens een, eh, een, dingetje van maken. Maar goed, maar oké, even over dat, dat weekend. dat ga ik dus doen. En zondagmiddag een golftoernooi. Een Maar daar kijk ik een beetje tegen op eigenlijk. Want eh, ik heb zo'n hekel aan die vijver, jongen. Ik kom nooit over die vijver in met een balletje. Oh, wat dan? Moet je hard slaan, hè? Als je ja, ja, dat is hier op het strand in Zandvoort. Dat is een beste vijver. Kinderen, worden, nog, kinderen worden nog wel eens gepest op school, hè? Kinderen. Nou, uh, eh, Keesje komt bij zijn leraar. Zeg, ik word gepest, meneer. Ze noemen me allemaal schele Keesje. Zegt ze leraar, nou, wat kan jij dat schele Keesje? Ik vind het een beetje, een beetje, disc, disc, beetje disc, ik vind het een beetje, ja. Discriminant. ja, want, want uh, mensen die mij kennen, die weten dus... Uh, mijn oogjes staan allebei even recht. Hè? Je bent niet scheel. Nee, ik ben niet scheel. Ja, maar jij, jij houdt... Maar scheel, loens, die andere nee, heeft wat problemen nee, met maar scheel, scheel is niet zo'n leuk woord. Je moet eigenlijk zeggen loenze. loenze. Ja, loenze. Nou, ja. ja, maar Willem, ja. Wordt, Willem wordt altijd ingehuurd ook om een oogje in het zeil te houden. Ja, nou, daarom. Dus dan kijkt hij recht vooruit en een ander oog in het zeil. Maar dat, zien, dat bij, zien mensen bij, niet, Bij mijn werk, als ik eh, bijvoorbeeld aan mijn werk ben... sta ik ook altijd op de uitkijk. Ja. <laughs> Want ik ken hem een hoekje en kijken. Ja. Toch is je bent net handig. Eh, een chameleon ook. Want die kunnen, heb oh, je dat wel gezien? Ja, maar die kunnen alle ja, kanten op. Ja, die kijken alle kanten op. Ja. En ze, ze kunnen van kleur. Het verhaal wordt er niet beter op, mensen. Nee, ze kunnen van kleur wisselen. Hè? Ze ja, dat ken ik ook. Aan op Chameleon. Kameleon. Kameleon. Er zijn een heleboel, heleboel beestjes daar. Ja. Ja, maar goed. Waar hadden, we, waar hadden we het nou over? Nou, eh, over Gene Pitney, volgens mij. Nee, nee, nee de oh, Even kijken. Jij was bij, nou, bij Zwarte Dina, kwam in de buiten. Ja. Dat was iets anders. Ja, nee, een heel ander verhaal. Oh. Nee, we, hadden het over de Lentever. Ja. De wat? De lentefair. Van wie? Ja, ik oh. vond, het, ik vond het niet ver hoor, dat je daar nee, vond Niet ver. ik vond nou, het ik vond wel leuk eigenlijk. <laughs> Maar goed, eh, er komen ook artiesten? Of, eh, Ja, er komen verschillende artiesten. Dat is altijd een verrassing. Komen de zangers? Of... Zangers, zangeressen, steltlopers. Ook iemand net als in een pak, zeg maar. Ik weet niet wie dat is, maar... Net als iemand in een pak. Nou ja, was ze ook bij de... Pieter van Vollenhoven. Nee, ik oh. bedoel zo'n... Eh, Net als bij de KNRM, weet je wel. Zo'n, uh, hoe heet die? Eh, Rinus Redder. Oh, zo'n Redder. dat bedoel ik. Oh. Maar die komt niet, maar een ander. Een ander. Zijn broer. Maar wie lopen er op stelten dan? Want ze dat ook... zijn hele mooie dames die op stelten lopen. Mooie dames die op stelten lopen. Hoor je dat? Ja. Maar is dat anders, is dat anders als dat je in op stelten woont? Ja, heel anders. Woordspeling, hè? Heel anders. Heel ja. anders, ja. Ja, oké. Ja. Dus dat is, wordt heel leuk. Maar dat is, eh, dat is alleen zaterdag? Zondag. herstel, dat is zondag. De hele dag. Ja, van 11 tot 6. Ja, maar niet de hele dag, hè. Van 11 tot 6. Dat is lang. Ja. Dat is best wel lang. Ja. En tante zou zeggen, lang. Ja, <laughs> lang. <laughs> mooi, hè. het, het concentreert zich dus in het dorp. Ik vind het leuk. Ja, ik vind het echt leuk. En er komen heel veel mensen op af. Altijd. Dat was, dat was voor corona ook altijd. Heel veel mensen van buiten Zandvoort. En uh, dat is heel gezellig. Alle etenswaren, uh, uh, tassen, kleding, speelgoed. Nou, noem maar op. Oké, okay, eh, wordt daar eh, voetbal en tennisrekkers, accordeon. Ja, die zijn er ook. Ja, Kun je, ja je zegt noem maar op. ja, noem maar op. Ja, ja. Maar gewoon gezellig. Ik, nou ja, ik zeg het, het is zomer, gezellig. het hoort gezellig. gezellig. Het is toch gezellig, ja. Ja, gezellig. Hey, maar het is, eh, het, is wel echt... echt als, als het dat is, dan heb ik altijd het gevoel... het is zomer. Is ja, nou daarom. Ja. Dat, dat, vind ik, uh, dat vind ik lekker. Ik heb ook altijd op de braderie willen staan. Ik heb toen een steentje gehad met lingerie. Oh, oh ja, die staan er ook inderdaad. Ja. En? Het had niks aan het lief. Nee? Nee. Het was niks, hè? Nee, dus eh, ik heb die, die stand heb ik verkocht. En toen ben ik, eh, ben ik bij Staat gaan werken. Mhm. Als uh, houthakker. Wat een verschil. Ja, ik kan er ook niks aan doen. If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If I tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I made, following behind me? my love through loneliness, save my love for sorrow. I've given you my onlyness, come and give me your tomorrow. If I work my hands in wood, would you still love me? Answer me, babe, yes I would. I'll put you above me. If I were a miller at a mill wheel grinding, would you miss your color box, your soft shoes shining? If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? Would you marry me anyway? Would you have my baby? dat was Bobby Darin. Ja. ja, het is echt een oudje hoor. Dat is wel een oh, heel oudje. Hè? 50 jaar. Een, hele, een hele oude. Ik heb het, eh, stof van de MP3 af moeten halen. En, eh, dat wil ik wel geloven. Ja, echt. echt dat, is, eh, dat is niet te geloven. Ja, goed. Wij hadden het zojuist over muziek. Hè? Ja. Nou, meneer Jansen die vindt zijn gebrekkige kennis van klassieke muziek een behoorlijk gemis. Mhm. Die weet dus weinig van klassieke muziek. Dus hij besluit iets van zijn culturele achterstand... dat heeft natuurlijk alles met cultuur te maken... Mm. om dat in te lopen. En hij besluit om naar een uitvoering te gaan... van het Koninklijke Concertgebouw Orkest in Amsterdam. Het Concertgebouw. En tijdens de, de pauze staat Jansen eh, in een... Uh, uh, ja, een beetje roezemoezige menigte... die allemaal praten zijn over de muziek. En juist op dat moment wordt hij echt op de feiten gedrukt. Hè. Op pijnlijke wijze wordt hij herinnerd dat hij eigenlijk over muziek... hij kan nergens over meepraten. Maar ja, hij wil zijn eigen toch een beetje waar. Hij gaat naar het toilet en eh, hij moet plassen. Hij buigt zich een beetje naar zijn buurman en hij zegt op vriendelijke toon... Mooi stuk, maar wel wat zwaar, vindt u niet? Waarop de man antwoordt, wilt u onmiddellijk voor u kijken? <laughs> Altijd van die, van die, van die, van die. Ik vind het wel leuk hoor, ik vind het wel leuk. Maar, maar voor de luisteraars eh, moet ik toch helaas zeggen, <laughs> sorry je verwacht dat, die slot, dat verwacht je niet. Dat, slot. Nee, nee, echt niet. Ik heb straks ook nog de, luisteraars. Straks ook nog een leuk verhaal over Adam en Eva. Oh. Dat mag u niet missen. Dat kan ik u wel oh. zeggen. Dat mag je niet missen. Want dat verwacht je helemaal niet. Wat verwacht je niet? Ja, van Adam en Eva, dat verhaal. Ga ik straks vertellen. niet missen. God is getuige. Wie? God. Die is er ook bij. Komt, ja, en de pater komt het vertellen straks.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 Eh, de prijsvraag luisteraars is het volgende. Met wie heeft Annemieke Vos verkering? Met Bobby Gosbro of met Gene Pitney? Dat was hem. Oh, oh, oh sorry, de, luisteraars weten natuurlijk niet wie Annemieke Vos is. Dat moeten we even uitleggen. Want Annemieke Vos die heeft ons zojuist van de juiste informatie gezien... als het gaat om wie zong het nummer eh, Honey, I Miss You van Bobby uh, was dat, hè? Toch? Ja, ja, wat zei jij toen? Nou, eh, ik dacht dat het Jim Pitney was. Wat zei ik toen? Dat het niet zo was, hè? Nee, jij zei helemaal vervelend. Dat klopt ook niet. <laughs> Ja, maar dan kom ik wel, Herman Veen, wel weer een bruggetje naar Annemieke Vos natuurlijk. Maar ja. Vos gaf het goede antwoord. Ja. Dus eh, de, prijs, eh, de, ja. de prijs gaat die kant op. Annemieke heeft het gewonnen. Ja. ja. maar wat ik nou zo, Zo is dat. En wat ik nou zo leuk vind, Willem, dat wij eh, bij de boys allemaal vaste luisteraars hebben. Ja. Die ons ook helemaal begeleiden, zeg maar. Die, die, die ik ook, heb daar een onderzoek naar gedaan. Ja, die ook kritiek, daar krijg je krijg tien mailtjes per dag van. Ja. En, en die zeggen dan, je moet volgende keer dat... en je moet volgende keer zus en je moet volgende keer zo. En dan word ik helemaal bijgestuurd. Dus en, opbouwende kritiek. En ik ben vroeger buschauffeur geweest. Ja. Ik, toen liet ik me nooit bijsturen. Maar tegenwoordig laat ik me nog wel eens bijsturen. Heel verstandig. Ja. Heel verstandig. Ja. Heb je ook nog een Petra Dillema? Ken je die? Petra Dillema? Petra Dillema. Petra Dillema. Petra is geen eh, eh, zus van Petrus. Dat is wel een andere figuur, zeg ja, maar. Ja, ja. Maar Petra is ook een vaste luisteraar. En Joke Westerberg hebben we. Joke Westerberg. Ja, maar Joke, dat is niet alleen vaste luisteraar. Joke, dat is een member van de boys, hè? ja, maar Joke... bij de crew. Maar die is wel altijd luistert. Ze. Zij is volgens mij ook fotograaf, hè? Eh, ze is fotograaf en ze is buitenlands... Eh, wat is het? Buitenlands correspondent? Is ja, Buitenland buitenlands ah, correspondent. Ook. Voor uh, eh, ZFM The Boys. En ook, ja. ook. En, en nou ja, goed, weet je, die, die club en mensen die om ons heen hangen, hangen... Nee, niet hangen, lopen, zeg maar. Dat is allemaal zo intens eh, dat als, uh, als het straks verwijderd zou moeten worden, om wat voor reden ook, dan moet het medisch gebeuren. ja, dat bedoel ik. <laughs> dat bedoel ik, ja. Nou, goed, hoe dan ook, het is altijd eh, hetzelfde oude liedje met jou weer. Maar goed, ik wil nog even terugkomen op een verjaardag die we doorkregen van... van? Wie is jaren. nou Um, um, um, Jantje, Jantje was jaren. Jantje is, eh, ik vermoed dat hij uit eh, de buurt van Zandpoort Noord, Zandpoort Zuid. Zullen we even met z'n drieën even zingen voor Jantje? Ja hoor. Ja, hoor. Lang zal je leven, lang zal Willem, zingen hè? Lang zal je leven in de glorie, in de glorie, ja, in de glorie. Hiep, Jantje, hoera! Hoera! Hiep, hiep, nou, ik heb heel veel... Kleine moeite, hè? Willem ik heb heel veel mee te tekst zingen, vandaag. Ik heb heel veel tekst vandaag. Sorry. <laughs> sorry, sorry, sorry. Um, nou, in ieder geval eh, degene die de bericht gestuurd heeft. Uh, Ria is daar een... Eh, ja, die is zich vergist. Was een <laughs> verkeerde, verkeerde mensen. Verkeerd bericht. Ja, maar dat is toch leuk? eindelijk krijgen wij een bericht van een luisteraar. Blijkt een Jantje te zijn. En, Maar was, is, was het Messenger of WhatsApp? WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp. <laughs> WhatsApp. Ja, WhatsApp, ja. Maar goed, dat maakt niet uit. Het blijft altijd gezellig. En eh, zoals ik net al zei, eh, het is altijd eh, hetzelfde liedje. En nou ben je te laat. Ja, eh, ja, ja, ja, de voor Tops waren er. Hoeveel waren het er eigenlijk? Voor? Heel eh, goed, ja. het waren, de eerst waren het zes tops. Ja. Maar er zijn er twee zijn er over de top gegaan. Oh. Van, uh, die met, met bergklimmen gingen ze over de top. Mm -hmm. Toen waren er nog dus maar voor tops. Lijkt het die negen, kleine echt... negertjes wel van ja, Agatha Christie. dat mag je niet meer zeggen tegenwoordig, hè? Dat, zo heet het boek toch? Ja, maar dan mag en de je film? ja, maar je mag, dat mag je niet meer zeggen. Nou, ik zeg het gewoon. Als je dan bijvoorbeeld iets eh, bijvoorbeeld met iemand niet wil praten, zeg maar. Ja. Hè, dan, want dan ga je dan doen, dan ga je iemand negeren. Negeren. Je gaat iemand negeren. <laughs> Ja. Ik haal het om elkaar, geloof ik. Nou, sommige dingen kan je nou, gewoon zeggen, Nou, ik had er toevallig van de week een gesprek over met, een, met eh, een, een, een, collega van mij. En die jongen die komt uit Donker Afrika. Ja. En eh, die zei van, eh, zeg, ja, het, het wordt allemaal, ja, hij zei, maar dat geldt niet alleen voor jullie, dat geldt ook voor ons. We dat mogen wel. ook geen grapjes meer maken. nee, ook dat niet? Nee, nee, nee. Dus op het werk, eh, ja... Geen grappen? Nee, dat is zo serieus als elkaar natuurlijk. Nou ben ik van nature vrij serieus. Ja. En eh, ja, nou ja, goed. Eh, hè? Maar dan kun je toch ook niet meer de negenhut van oom Tom? Ik bedoel, nee, heet nee, dat, dat boek? boek is ook herschreven, hè? Ja. Het is nu de caravan. De caravan. De caravan. De caravan van oom Tom. Ken niet, caravan? Nou, wel, nee. de, de, camper, die ken ik wel, de camper. De camper van oom Tom, dat, is de wat luxere versie. <laughs> ja, ja, ja. Moet je meer voor betalen voor de boek. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, ja. Maar de caravan van oom Tom, die is ook leuk natuurlijk. Hè. Die, eh, met die inklapbare eh, tafel, daar kun je erop slapen. Hè. Ja, een bed ook inklapbaar, alles in kussens. Eh. oh, ik bedoel de valwaar. Ja. <laughs> dat bedoel je, ja. De valwagen van Om Tom. De valwagen van oom Tom. <laughs> Het wordt er allemaal niet beter op. Ja, nou goed. Het is allemaal een beetje, een beetje over, de, over, de, ja. over de top. Ik vind het wel, ja. Ik vind van wel. Ja, het is... Eh, eh, maar goed, ik heb er een tijdje geleden al druk over zitten maken. En, eh, wat je in de winkels tegenwoordig ook allemaal ziet. Hè, je, mag een heleboel ding, je mag ook geen, geen dinges meer zeggen. negerzoen mag je ook. Dus weer ook zoiets. Nee, nee, diezelfde collega waar ik het net over, over had... Ja. die baalde daar verschrikkelijk van. En zegt, dus het is helemaal afgelopen. Ja, zo mag niet meer. Nee. Dus die jongen wordt ook niet meer gekust. Nee, dat mag niet. Op nieuwjaarsdag. Nee. Dat is toch wel jammer. Eh, eh, Willem, steek jij je, je, je, je linkerhand is omhoog. Dan komt hij, hè? Ja, wat is dat? wat wou je nou beginnen? Ja, goed. Ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Ik ben zo blij dat ik... <laughs> zo blij dat we naar de klok van 10 uur gaan. Want je begint weer baldadig te worden natuurlijk. En eh, ja, nou ja, goed. Ik weet dat jij, eh, dat, jij trouwens een, eh, een, een, hekel hebt aan reggae. Want je, bent niet zo, je houdt niet zo van reggae muziek, hè? Wie zegt dat? Jij. Wel, ik hou er hartstikke van. Leuk hoor. Bob, ja? Bob, Bob Marzel. Eh, ja. Bob Marshall. Marzeltof. tof, Marzel. Eh, die dus Rasta, die, had het geluk ja, oh nee, Marley heet niet. Marley, hè? Bob Marley, Bob, Marley. no woman, no cry. No woman, no cry. Live gezongen, dames en heren. No woman, no cry. Ja. je bij samen. No woman, no cry. <laughs> Mooi, hè? Ja, ik vind, ik vind het geweldig. Je schiet helemaal vol, Willem. de tranen lopen langs de tranen, die, die, die, werkelijk, dat is, dat is, ja, dat is eh, maar goed. Hey, wat, eh, wat gaan wij in het tweede uur doen, trouwens? Eh, radio maken. The Boys Are Back in Town. Boys Back in uur 2. Twee, uur 2, hè? Uur 2, ja. ja. En dat is een, een, pikant uurtje, kan ik u wel vertellen. Hoor. Oh jee. Wordt een pikant uurtje. Ja? Ja, wij, krijgen namelijk uh, met extra zout kroketjes met extra zout krijgen we. Straks eh, worden er binnen. brengen? Ja, ja, ja. Oh, lekker. Vandaar dat pikante uurtje, snap je? Ja. Lekker. Dat jullie niet denken van eh, dat gaat met een... Uh... Zijn dat garnalenkroketjes? Ja, denk het. Oh. Denk ah, daar moet je een beetje mee, mee, oh.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 Yes, I kijk, en nu, zit, nu zitten we dus met het syndroom van Tuif. Hè, want nu hebben we oh. dus 19 eh, seconden over. En die moeten wij vol praten. Maar dat geeft Ik zit met mijn mond vol tanden. Ja, en is ook oh. die Hou vast, dat ik hou oh, vast. Oh, oh, oh, mijn gebied goed. Wacht. Ja. Eh. Goed. En na twee uur gaan we verder Hoor je? het pluspunt. Eh, en, gelukkig heb ik de regie, dus ik kan ze gewoon wegdraaien.